Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalclub MVV zoekt tientallen relschoppers. In de Limburgse derby tegen Roda ging het helemaal mis gisteravond. Er werd met vuurwerk en met stoelen gegooid en supporters gingen het veld op. Zes politiemensen en twee stewards raakten gewond doordat stoelen en reclameborden hun kant op vlogen. Tien voetbalfans zijn opgepakt en MVV zegt zelf relschoppers op te gaan sporen die nog niet gepakt zijn. Ze zeggen dat de boel verpest is door 25 man. De wedstrijd werd trouwens gestaakt. Het is onbekend of en wanneer die wordt uitgespeeld. In Den Haag zijn zeven mensen naar het ziekenhuis gebracht die in hun flat koolmonoxidevergiftiging hebben opgelopen. De stof zorgt voor hoofdpijn, misselijkheid en het kan zelfs dodelijk zijn. De hulpdiensten waren er op tijd bij, de rest van de flat is ontruimd. In Urk kun je binnenkort gevaccineerd worden bij de huisarts. Dat doen ze omdat de vaccinatiegraad daar het laagst is van Nederland. Minder dan een kwart van de bevolking is volledig gevaccineerd. Nu moeten Urkers nog een stuk rijden naar een GGD-locatie. De planning is dat vanaf eind volgende week huisartsen kunnen prikken. Drie uur lang stonden ze op een krukje. Een groepje jongeren op de Uithof in Utrecht. Ik ben eh, de, de, Nederlandse zorg wel aan verbetering toe. Ze vroeg op hun krukjes aandacht voor de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Want de problemen zijn groot. Helaas zien we de laatste tien jaar dat er een toename is van de jongeren met ernstige en blijvende problemen. Eh, en zeker door het corona is het nog erger geworden. Jongeren zijn eenzamer geworden en dan worden die wachtlijsten ook maar niet korter. Ze hopen op snellere hulp. We staan al inmiddels al vijf maanden op een wachtlijst en eh, ja, er lijkt geen einde aan te komen eigenlijk heb ik het weer nog. Het wordt vrijwel overal droog vanavond. Koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen ook een droog begin, maar in de middag weer regen. Dan is het 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de ringweg van Amsterdam, de A10, de binnenring van de A10 West. Bij het Koenplein, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Aansluitend staat de file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer met nog eens een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed.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 Ik beloof het jou met de hand op mijn hart. Er komt nooit meer iemand anders in mijn leven. Want nu dat ik weet wat ik mis, nu je niet meer bij me bent. Je weet, het me vreselijk vergist, je mij... Als alsof ik niet meer leef. Als een zombie zien ze me lopen. Wat ik doe, dat gaat verkeerd. Zet nog één keer de deur voor mij open. Want nu Entertainment for you. Meer dan radio. vaak alleen maar van de zon. Of het moment waarmee de nacht begon. Als kinderen zo vrij. Wij, wij droomden alle rijkdom bij elkaar. Terwijl wij sliepen in een twijfelaar. Wij spraken nooit zoveel, maar net genoeg. Jij deed het al voordat ik jou iets vroeg. Wij waren samen één. Maar nu, nu alles wat wij droomden is bereikt. En morgen op de dag van nu gelijk Eigenlijk door status haast bezwijk. Vraag ik aan jou, laat nu die zoete droom van onze prille staan, In deze snelle tijd die ons verward. Weer eens in je hart. Wij, wat zijn wij aan het doen? met onze tijd. Wij denken nooit meer aan wat huiselijkheid. We maken ons zo druk. Wij, wij dromen nooit meer van een mooie reis. alles haast vraag ik aan jou. Laat nu die zoete droom van onze prille stad. In deze snelle tijd die ons vervaart. Weer eens in je hart. Wij, wij zitten nu weer even weleer en praten met elkaar. De oude sfeer is even weer terug. Wij, wij hebben toch nog wel genoeg verstand waarmee wij alles nog veranderen die gaat zo vlug. Juist nu, nu alles wat wij droomden is bereikt. En morgen op de dag van nu gelijk. En ons geluk door status haast bezwijkt. Alleen mijn vriendschap is wat je wou. Dat je nu toch meer voelt voor mij. is wat je nooit tegen me zei. Waarom heb je mij al die tijd iets anders verteld? Wat je nu doet heb ik niet veel radio 106.9 FM. I still remember the song when I saw you the first time on that summer night. There was a party going on while I watched you dancing in the moonlight. A song I've never heard before our shadows closer on the floor. The song that made us dance and started a romance like never had before. It goes, sha na na na na, na na na I'm lying in my bed. Sha na na na na, na na na na. Still running through my head. remember your face, bring me back to the things, and slow the music down. Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na, that's why I'm singing her song. I still remember I still don't know why What went wrong with us We were so much in love And you're the only one I keep dreaming of I can't express my love for you Was it just too good to be true? I won't forget the dance that started a romance I sing this song for you it goes. Sha-na-na-na-na, na na na na i am lying in my bed. Sha-na-na-na-na, na na na still running through my head. I remember your face, bring me back to the place, and slow the music down. Shana na na na na na na. That's why I'm singing her song. That's why I'm singing her song. Sha-na-na-na-na, sha-na-na-na-na. That's why I'm singing her song. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. to the bang bang. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime want for. Daylight come and them no want go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. mama say mamacita hasta mañana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. <laughs> you know see. Girls from near and far request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go. home. Give them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go. home. Give them it three times, sometime them want four like come and them no want go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up before now ask direction. Them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say we, Me say we, me say we, me say we. Grab me banana, I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them, I request me banana now. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home night and day, gyal a ring off me phone. Some gyal want keep it discreet. Them no want them man find out them a do it. Hey. Sneak out, tiptoe up and fit. And y'all climb up for me banana tree. That's how she do it. That's how she do it. So she do it. So she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste unique. Oh, me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want more. Give them it one time, two time, them want more. They like come man and no go Give them three times, sometime them want four. Daylight come and no one go me say day, me say day, me come and no one go home. I ring off phone. day, me say day, me say day, me say come and no go home. U luistert naar Entertainment for You. voelt voor mij als een romans. Dat gevoel wat ik krijg als ik jou zie, heb ik niet in de hand. Ik gooi alles aan de kant voor nog één intieme dans. Jij zet mijn hart in vuur en you got variatie met Entertainment for You. Ik ben het meer dan zat, ik heb het echt gehad, die tijd met jou. Ik zit in een gouden kooi, jij bent op zoek naar prooi en elke vrouw is voor jou een ware fantasie. Nee, je houdt het niet bijeen. Je koffer staat al klaar. Ik ben liever. dat jij de ware was, maar nu niet meer. Ik trapte steeds weer in die mooie praat van jou, ja keer op keer. Maar vandaag sla ik mijn vleugels uit, ik vlieg de vrijheid tegemoet. En mijn motto is, adieu, vroeger. Mijn moeder zei altijd, haal er alles uit. Voor je het weet is het voorbij. zal er wel bij horen. en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ze zei tegen mij, ik wil dit niet meer.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 vaak op je wachten. Jij bezorgt me slapeloze nachten. Jij, je liet me al die jaren nooit eens vrij. Oh jij, jij nam enkel zonder ooit te geven. Jij beheerste dag na dag mijn leven. Jij, het doet me pijn, maar nu is het voorbij. Al was jij Er is geen kans dat jij me nog betovert. Het kan niet meer zo langer blijven gaan. Over, dit is mijn besluit, is uit ten over. De vrijheid die ik eindelijk verover. Voert me ver, heel ver bij jou vandaan. Ja, het is over jij. bij me aan te kloppen. Jij begrijpt, ik ben niet meer te stoppen. Jij, al wou ik weg, steeds heb je mij verleid. Oh, wij, jij, je kon nooit aan mijn leven wennen. Jij, leek dat deel nooit te willen kennen. We zijn vandaag, vandaag verleden tijd. En je spijt komt te laat, want over. Dit is mijn besluit, dus uit en over. Er is geen kans dat jij me nog waarover jij kunt gaan. Ja, het is over jij kunt gaan. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. jij zonneschijn Als een deken om me heen Alle regen die verdween Toen jij verscheen Nu loop ik blind met je mee Is liefde een geloof Hoe mooi kan het zijn Niet voor even, maar mijn leven Bij je zijn enough sluit jouw warmte om me heen. Als sneeuw dat voor de lentezon verdween. Pak mijn hand op weg naar ons lievelingsrecht. is het weer gezellig, hè, Fred Heij? te kunnen zijn. En houd me dan een stevig vast, neem me mee tot aan jouw paradijs. Sla je poten en sluit me in je hart en laat me daar nooit vrij. Nooit meer zonder ons ontwaken is een droom van jou en mij. Kijk jij uit jouw ogen waar ik in verdrink. En mee wordt gezogen en speel je jouw spel. Zal ik op je azen, jouw temperament. Brengt mij in extase van mijn dromen Geef me vleugels om aan jou te kunnen zijn En houd me dan heel stevig vast Neem me mee tot aan jouw paradijs. Sla je pot open, sluit me in je hart en laat me daar nooit vrij. Nooit meer zonder ons ontwaken is een droom van jou en mij. Want jij bent je houdt als ik dwaal in de mist. Jij kan de zon laten schijnen en de wolken verdwijnen met je stralende laag. vleugels om bij jou te kunnen zijn. En hou me dan een stevig vast, neem me mee tot aan jouw paradijs. Sla je pot, open, sluit me in je hart en laat me daar nooit vrij. Nooit meer zonder ons ontwaken is een droom van jou en mij. zonder ons ontwaken is een droom van jou en mij. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. desperado quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco. entertainment for you. Meer dan radio. like you. And at times like this, I'd be right by your side.